Levi van Eck met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft opnieuw een prominent lid opgepakt van de Siciliaanse maffia. Het gaat om de zus van maffiabaas Matteo Messina Denaro... die in januari al werd aangehouden en gold als de meest gezochte man van Italië. De 67-jarige zus werd al een tijd in de gaten gehouden... en nu blijkt dat de politie bij die operatie ook haar broer op het spoor kwam... Uiteindelijk leidde een briefje dat verstopt zat in een holle stoelpoot in haar huis tot zijn arrestatie. En gisteren is zijn zus dus ook op Sicilië opgepakt. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg een Nederlands meisje en haar oma neerstak... zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de verdachte van 36 een lang strafblad en een psychiatrisch probleem. Het meisje van tien ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte licht gewond aan haar arm. Over het motief is nog niets bekend. De man werd al meerdere keren eerder veroordeeld... onder meer voor een overval op een juwelier. In Griekenland neemt de woede toe over de mogelijke oorzaken... van de treinramp bij Larissa afgelopen dinsdag. Zowel in Larissa als in Athene gingen duizenden jongeren de straat op uit protest. Premier Mitsotakis noemt het ongeluk het gevolg van een tragische menselijke fout... Maar vakbonden wijzen erop dat een ongeluk onvermijdelijk was door het gebrek aan onderhoud. Er zijn nu 57 doden geteld en er liggen nog bijna 40 gewonden in het ziekenhuis. Bij een brand en explosies in een brandstofdepot in Jakarta... zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Op videobeelden op sociale media is een enorme vuurbal te zien. Duizenden mensen zijn geëvacueerd omdat de brand in het noordwesten van Jakarta oversloeg naar omliggende wijken. De, zou zijn, de brand zou zijn ontstaan door een scheur in een pijpleiding.